Dit is de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jonge is niet van plan om onderwijspersoneel voorrang te geven bij een coronatest. De onderwijskoepels hadden daarom gevraagd. Volgens De Jonge is het geven van prioriteit aan bepaalde beroepen moeilijk te regelen. Hij heeft wel het OMT gevraagd ernaar te kijken. De afgelopen dagen hebben zich meer mensen voor een test gemeld... dan het maximale aantal van 24.000 waar de GGD deze zomerperiode op had gerekend. De afgelopen dag zijn er 510 nieuwe positieve coronatesten bij het RIVM gemeld. Dag eerder waren dat er 571. De meeste besmettingen zijn opnieuw in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De GGD's melden vandaag zeven nieuwe ziekenhuisopnames en drie doden. Ook liggen er 158 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 38 op de IC. In Drenthe zijn gisteren een onbekend aantal mensen voor het eerst gewaarschuwd via de corona-app. En dat betekent dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief getest is. Uit museum Het Hofje in Leerdam is een schilderij van Frans Hals gestolen. Het gaat om het werk Twee lachende jongens uit 1627. Het werd al twee keer eerder gestolen, in 1988 en 2011, en later weer teruggevonden. De nog onbekende daders zijn volgens de politie het museum in Leerdam binnengekomen door de achterdeur te forceren. De waarde van het schilderij van Frans Hals is nog niet bekend. Volgens president Poetin staat een reservemacht van de Russische politie klaar om op te treden in Wit-Rusland. Het is nu niet nodig en ik hoop dat dat zo blijft, al dus Poetin op de Russische staatstelevisie. In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd nadat president Lukashenko, die meer dan 25 jaar aan de macht is, was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Er zijn veel aanwijzingen dat met de uitslag is gerommeld. Onder meer de Europese Unie erkent de uitslag niet. Het weer wisselend bewolkt met lokale bui. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht gaat het her en der regenen. Morgen trekt de regen weg en is het enige tijd droog. Later neemt de kans op buien weer toe, lokaal met onweer.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 Mijne, mijne, mijne. Ja, ik kan met die tijgers. Tiger, tiger, tijgers. Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was want je weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gisteren ook was.